land. Aan hem heb ik mijn hart verpand, zie ze op de boerderij. Maar in het weekend zijn ze vrij. Ze dansen in het dorpscafé en zingen alle liedjes mee. Ja, ze voor die lieve, lieve, lieve meisjes van het platteland zet ik alles aan de kant. En ik ben zo verliefd, ja zo verliefd, ja gek ben ik ervan, van die lieve meisjes van het platteland. Boerderijen, groene weiden, lekker op de trekkerijden, kijk daar gaan het boerenvak te leren. Wat een koe is en een geit. De meisjes van het platteland, aan hen heb ik mijn hart verpand. Zie ze op de boerderij, maar in het weekend zijn ze vrij. Ze dansen in het dorp zingen alle liedjes mee. Ja, ze springen uit de band. Daar op het platteland. Ja, voor die lieve, lieve, lieve meisjes van het platteland. Zet ik alles aan de kant. En ik ben zo verliefd, ja, zo verliefd. Ja, gek ben ik ervan. Van die lieve meisjes van het platteland. Blauwe ogen haren en nog net geen 18 jaar en een goed gevuld figuur. Ze doet melk in grote bussen, ik zou haar graag willen kussen in een warme boerenschuur. De meisjes van het vlak. zie ze op de boerderij. Maar in het weekend zijn ze vrij. Ze dansen in het dorpscafé en zingen alle liedjes mee. Ja, ze springen uit de band, daar op het platteland. Ja, voor die lieve, lieve, lieve meisjes van het platteland zet ik alles aan de kant ik ben zo verliefd, ja zo verliefd, ja gek ben ik ervan. Van die lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve meisjes van het platteland.